Nu op verdenking van brandstichting. Uit verhoren is volgens het OM gebleken dat er vermoedelijk zo roekeloos is gehandeld... dat dit kan worden gezien als opzettelijke brandstichting. De advocaat kan inhoudelijk niets over de zaak kwijt omdat hij geen contact met zijn cliënt mag hebben. De Chemiepak directeur en drie medewerkers zitten sinds dinsdagochtend vast op verdenking van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen op het bedrijfsterrein in Moerdijk, waar begin januari een grote brand woedde. De vier zouden dit weekend vrijkomen. Hevige regenval heeft geleid tot overstromingen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Van honderden huizen staan de kelders vol water en in sommige straten staat het water decimeters hoog. De wateroverlast ontstond door zware regenbuien gisteren. En ook vanavond wordt veel neerslag verwacht in Kopenhagen. Het verkeer heeft veel last van de overstromingen. De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen de Champions Trophy gewonnen. In de finale tegen Argentinië was het na de reguliere speeltijd en verlenging 3-3. Voor Nederland scoorde Maatje Pauw met drie keer. De shootouts die de beslissing moesten brengen werden door Oranje het beste benut. Titelverdediger Argentinië was in de finale gekomen nadat met succes bezwaar was gemaakt tegen de plaatsing op de ranglijst. Eerst was Zuid-Korea op basis van het doelsaldo aangewezen als finalist. Maar volgens de hockeyreglementen moesten ook de resultaten van de voorronde worden meegerekend. Het weer, vanavond veel bewolking in het oosten en noordoosten. Elders is het vrij helder en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. Overdag opnieuw bewolking in het noordoosten. In de rest van het land volop zon en een graad of 20.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 Met Enchantment Compilation nummer 2. En dit was, ehm, even kijken naar de... Dat was nummer 8. Journey to India. Nou, dat was wel eh, duidelijk. We gaan weer verder met de Seven, Seven Sacred Flames van Erik Bergroend van het label Oriane Music. Mijn naam is Ben Veugen en ik wens je veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. श्चितसेवितलिङ्गम् आवैर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं दिनकर कोटिप्रभाकरलिङ्गं कर्णमानसदा शिवलिङ्गं परिवेष्टितलिङ्गं सर्व Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha om Shri me Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Shri Mahalakshmiye Namaha Om Om Om om Shri Malakshmi Om Shri Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Diva Primal met mantras of precarious times. En um, ja, wat ik jullie eigenlijk nog aan jullie kwijt wil, het, ehm, ik probeer natuurlijk eh, via Facebook de naamsbekendheid van Peaceful Radio um, te vergroten. Daar uh, zal ik geen doekjes om winnen. want het is natuurlijk eh, ontzettend leuk als via de website www.peacefulradio.eu meer mensen deze programma's gaan luisteren. En ik had eh, Deva een, ehm, een berichtje gestuurd dat haar cd ehm, er was. Werd gedraaid. Dat ga ik weer doen. En toen kreeg ik een reactie terug. En dat is toch eigenlijk altijd ontzettend leuk. De wereld wordt kleiner door internet. En dat is ook mooi voor eh, Peaceful Radio. Voor Peaceful Mind.